De stakers hadden een weg geblokkeerd en autobanden verbrand en ook zouden ze agenten hebben bekogeld. De stakers eisen meer loon. In Irak hebben Soenitische milities delen van de steden Fallujah en Ramadi ingenomen. De milities hebben zware gevechten geleverd met het Iraakse leger. Ze vielen legerposten en politiebureaus aan en lieten gevangenen vrij en zetten controleposten op. Het leger zou de milities voor een deel hebben teruggedrongen. Het noordoosten van Amerika wordt geteisterd door zware sneeuwstormen en extreme kou. Inwoners is aangeraden voorlopig binnen te blijven. In de regio wordt verwacht dat er tot 35 centimeter aan sneeuw valt. In New York en New Jersey is de noodtoestand afgekondigd. Op het continent worden bijna 2000 vliegtuigen aan de grond gehouden. De Amerikaanse geheime dienst NSA werkt aan een supercomputer die vrijwel alle bestaande beveiligingsmethoden zou kunnen kraken. Dat schrijft de Washington Post. De krant baseert zich op stukken van klokkenluider Edward Snowden. Het duurt nog even voordat het apparaat in gebruik zal worden genomen. In de vier grote steden vinden vandaag de eerste supersnelrechten plaats. Zo'n 15 verdachten die tijdens de jaarwisseling strafbare feiten pleegden komen voor de rechter en de meeste belaagde hulpverleners, maar het gaat ook om zaken als vernieling of mishandeling. De rechtercommissaris bepaalt vandaag of ook negen verdachten van de oudjaarsrellen in Veen blijven vastzitten. Het weer, meer bewolking en regen, later vanochtend even zon, maar daarna opnieuw buien soms met onweer en zware windstoten. En het wordt 9 tot 11 graden.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 Want het is af en toe ook op de televisie in zwart-wit te zien. De overtuiging spat eraf. Nina Simone was dat. Nog een uur CFM Jazz met Fred Koonsberg en Charles Duif. We gaan kijken naar, eh, luisteren naar V. Klaassen. En zij doet dat samen met de WDR Big Band, Cologne uit Keulen. Eh, op haar laatste album Sing brengt deze fantastische Hollandse zangeres... een ode aan de vocalisten die haar inspireerde. Dat doet ze samen met een fantastische big band. Daarbij durft deze zangeres absoluut buiten de platgetreden paden te lopen. Dat doet ze onder meer door songs van Bessie Smith en Miriam Makeba te zingen. Maar ook de popzangeres Björk blijft niet buiten beschouwing. Laten we gaan eh, luisteren naar haar in het heerlijke nummer Throw It Away. as it moves across Mm-hmm. 1934 gaf de lead-trompetist van de band van Fletcher Henderson... de tenorsaxofonist een goed advies. Je hebt een aardige toon, zei hij tegen Ben Webster. Waarom ga je daar niet aan werken? En dat deed Ben. En inmiddels heeft hij een onnavolgbare, zachte, warme, grootse... en buitengewone toon in zijn saxofoonspel. Hij maakte ook prachtige opnames met Oscar Peterson en Billy Holiday. Hij speelde veel in Europa en kwam in 1964 in Kopenhagen te wonen. Hij stierf in 1973, maar hij liet een onnavolgbare aantal albums eh, na. Ben Webster, bedankt. Ja, Fred, en terwijl wij met ons been in de branding zitten... Eh, misschien moeten we toch iemand even beterschap wensen. Want we zitten hier vanochtend eigenlijk... Eh, we vallen in voor iemand, een collega... waar het niet zo goed mee gaat. Jawel hoor. Gaat, gaat alweer beter. Ja, ik heb hem alweer aan de telefoon gehad en hij is weer springlevend. Oké, maar we, we, wensen hem natuurlijk eh, van harte beterschap toe. En eh, ja, lekker rustig aan doen. Genieten van uh, Radio Zandvoort ook natuurlijk. Dat zal hij ongetwijfeld ook af en toe wel doen. Hij zal ook wel luisteren naast... Absoluut. Uh, ga jij nog een nieuwjaarsduik nemen? ja, met mijn grote thee. <laughs> oh, dus niet... want dat is toch traditie hier in Zandvoort? Jawel, jawel. Ik zal even... even ik, ik voel het water altijd voor. <laughs> Oké. Met, mijn grote teen. Heb jij gisteren de uitzending gezien van de Oranjes? Die, die herhalingsuitzending eh, eh, eh, waarbij ze dus... ja, de kroning was te zien. En ja, natuurlijk het overlijden van Friso en zo. En, heb je niet gevolgd? Het was wel ontroerend af en toe. En ze hebben ook hele mooie tuinen, hè, het koninklijke, koninklijk gezelschap. Die hebben rond hun paleis hebben ze een hele mooie tuin. En daar heeft de Dutch het Band ook wel eens in lopen zwerven. Met de Royal Garden Blues. Een live opname van eh, de Dutch Swing College Band in de Royal Gardens. En eh, dat heette dan ook de Royal Garden Blues. We gaan, uh, luisteraars, een, een, sentimenteel reisje maken. Ga jij nog op vakantie, Fred? Of blijf, je, blijf je gewoon voorlopig... Nou, voorlopig blijf ik nog even hier. Maar ik zit er naar uit te kijken natuurlijk naar Kroatië of naar Slovenië, een van de twee. Maar het wordt eh, misschien wel allebei. ik, denk, ik denk dat het Kroatië wordt in dit geval, <laughs> toch? dat ligt het meest voor de hand, toch? Want daar heb je een, uh, ja, een staan. Ja, ja. Een vouwcaravan? Of een, nee, <laughs> nee hoor. Ik wil niet opgevouwen worden. <laughs> of een Eskimo tent misschien? Ook niet. Eh, die hebben we er ook bij, ja. <laughs> Oké. Hey, we gaan eh, dus een sentimental journey maken. En dat doen we met uh, René Olstedt. Nou, wie René Olstedt is, dat ga ik straks even voor u opzoeken. Hier komt hij. like a child in wild anticipation. Long to hear that. could be my heart could be so yearning. Oh, why did I decide to roll? I'm gonna make the sentimental journey, sentimental journey. een hele sensuele stem deze dame, René Olstedt. En eh, zij is, eh, naast het feit dat ze zingt, is ze eigenlijk actrice. Ze speelt in, eh, reclamespots, in films. en eigenlijk bij toeval is, is ze ook gaan zingen. En nou ja, bij toeval. het zal niet helemaal toevallig geweest zijn. Maar in ieder geval is er ontdekt dat zij ook een uitstekende stem heeft voor jazzmuziek. Onthoud die naam, René Olstedt wilde je vragen, Charles. Eh, zoek nog eens een keer wat meer van haar op. Ik was eh, zeer onder de indruk van deze prachtige stem. Ja, inderdaad. En, sensueel ook een beetje. Ja. ja. En dat kunnen wij wel gebruiken zo op de zondagochtend... dat we net, <laughs> net wakker zijn. Uh, luisteraars, Cliff Richard... ik draaide hem een tijdje geleden ook al in de uitzending... die heeft zelfs ook een jazznummer opgenomen. Zou je van Cliff Richard niet verwachten? Een man van in de 70 inmiddels... die nog altijd zijn popcarrière heeft natuurlijk... want ja, daar schittert hij natuurlijk in.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 Up a lazy river, how happy we could be. Up a lazy river with me. Blue skies up above. van de LP The Best of eh, Django Reinhardt, het nummer Avalon. Opname 1935 en daarop is ook Colin Hawkins te horen. Een groot orkest was er nog bij van Michael Warlop en eh, ja, Jean-Baptiste Reinhardt. Dat is een man die opgroeide in een zigeunergemeenschap... waar hij zijn uh, vanzelfsprekend zijn passie kweekte voor gitaar en banjo. Hij is de koning van het improviseren en de prins van de virtuositeit... Ik vind zijn muziek briljant, dat was ook wel te horen. Maar het is ook kwetsbaar doordacht en spontaan. Een aantal mensen die ook in staat zijn om dat naar voren te brengen... is natuurlijk Louis Armstrong, maar hij kan niet zonder Ella. En ik kan ook niet zonder Louis en eh, Ella. En we gaan naar een eh, heerlijk eh, nummertje horen waar je weg bij kan dromen. Dream a little dream of me. seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear.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 Sweet dreams, dreaming. Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep dreaming. Summer. Wat een structuur kan deze man in zijn nummers aanbrengen. En eh, hij heeft heel veel voortgebracht. En wat hem zo uniek maakt is de eerste plaats een toon vol, maar ook zoet, mild en mooi. En als ik dat zeg, dan denk ik, laten we overgaan tot de eerste uitsmijter van deze eh, prachtige dag. En dat noem ik dan Pistoletje Duif. Ja, ja Fred, eh, ja, Pistoletje Duif, een programma ooit bij Radio Beverwijk... wat ik presenteerde tussen de middag. En eh, ja, dat was een programma een beetje in de sfeer van andermans sferen. Mensen noemen dat een cabaret tussendoor en zo. Dus dat was heel gezellig om te doen. Maar vandaag natuurlijk uh, niets anders dan jazz. Nou ja, niets anders dan jazz. Af en toe maken we een beetje een zijsprong naar de popjazz. Uh, Robin McKell, dat is een, een zangeres geboren in 1976 in New York. Dus inmiddels 37 lentes oud. En eh, ze zingt niet alleen maar jazz, maar ook blues, soul. En eh, ze heeft eh, ja, samengewerkt met grote namen. Zoals Wayne Shorter, Michael McDonald natuurlijk en Bobby McFerrin. En dat zijn niet zomaar namen. Ze is ook niet zomaar een zangeres. Ze wordt onderhand ook vergeleken met Ella Gerald. En daar hebben we net al het een en ander van kunnen horen samen met Louis Armstrong. We gaan genieten van het nummer For All We Know. Dit is Robin McKell. Ja, heerlijke muziek om even bij weg te zwijmen. Robin McCall was dat met For All We Know. En ze wordt, eh, ik zei het net al luisteraars, vergeleken met Alfred Gerald. We gaan eh, genieten van eh, Jeff Lorber met The Rain Dance. beetje poppy jazz dit. wel geweldig jammer dat we moeten afbreken. Maar ja, gelet op de tijd. Fred, jij ook nog wat. Jazeker. Ik heb het dan over Sarah Vaughan. Ze was geboren in 1924 en was een controversiële figuur. Je struikelt er bijna overheen. Maar sommige luisteraars ook, een aantal belangrijke muzici... was ze gewoon de grootste en dat is ook te horen. En daarom is het ook eh, nodig om met haar af te sluiten. Sarah voor. I ain't got nothing but the blues. Oké. Nou, luisteraars, we hopen dat u genoten heeft. Fred, bedankt voor je inbreng. En, eh, eh, natuurlijk... Jij ook, uh, Charles. Een hele fijne zondag. En want je hebt ook fantastische techniek gedaan. Met mijn dank <laughs> kan ik eindelijk eens een keer wat meer aandacht besteden... aan de achtergronden van de zangeressen. Zo want als je het allebei moet doen... dan gaan mijn vingers wel eens door elkaar. Hartelijk bedankt, Charles. Graag gedaan, man. en een fijne zondag. Coffee, that's a burger. no winnings to lose. Ain't got a dream that is working. I ain't got nothing but the blues. can't get happy.